Als ze gelijk hadden gekregen had dat grote gevolgen kunnen hebben voor de muziekindustrie. Maar de rechter zegt dat hij niet overtuigd is dat de drie te weinig betaald kregen. We zijn relatief minder kwijt aan boodschappen. Dat klinkt gek, maar volgens ABN AMRO geven we 14% van ons salaris uit in de supermarkt. En is dat minder dan zes jaar geleden. Volgens de bank komt het doordat de lonen in die periode meer zijn gestegen dan de prijs van boodschappen. Op de zeebodem bij Terschelling is na 71 jaar een gezonken vissersboot teruggevonden. Het gaat om een schip uit Den Helder dat in 1954 zonk tijdens een zware storm. Duikers vonden het afgelopen weekend terug nadat een andere visser had verteld waar het schip destijds ongeveer was toen het verdween. Aan boord van de HD-8 waren vijf bemanningsleden. Hun lichamen zijn niet gevonden. En vanaf vandaag zie je dance-toeristen van over de hele wereld in onze hoofdstad. Want het Amsterdam Dance Event is losgebarsten. Op 300 plekken in de stad gaat het de komende dagen los. En het eerste feest is al bezig. Dat begon vanochtend om 6 uur. Daarvoor moet je wel je ritme omgooien, vertelt deze bezoeker bij Hart van Nederland. Het is echt uitgaan op zijn kop. Want eh, eerst ben je een beetje brak, want je bent net wakker. En dan eh, ga je nu dus, dit is een beetje de snackbar, zeg maar, wat je normaal om 5 uur s'nachts doet. En nu gaan we straks helemaal los. Er worden de komende dagen zo'n half miljoen dansliefhebbers verwelkomd in Amsterdam. Het weer, dat is vanmiddag nog best oké met een mix van zon en wolken. Heel lokaal een buitje bij 15 graden. Morgen krijgen we een onstuimige herfstdag. Gaat of 13 met vooral ochtends veel regen. En s'avonds kan het flink hard gaan waaien.